Freddy van Tijn met het NOS-journaal. 16 westerse landen, waaronder Nederland, roepen alle partijen die betrokken zijn bij de oorlog in Ethiopië op... om de vijandelijkheden onmiddellijk te staken. En de partijen moeten daarna gaan onderhandelen over een duurzame wapenstilstand, vinden ze. De oproep is een reactie op het VN-rapport van afgelopen week. Daaruit bleek dat alle partijen in het conflict in de regio Tigray zich schuldig maken aan mogelijke oorlogsmisdaden. Gisteren deden de leden van de VN-veiligheidsraad ook een oproep. Het conflict in de Noord-Ethiopische regio Tigray brak een jaar geleden uit. Het heeft geleid tot duizenden doden en miljoenen mensen zijn op de vlucht geslagen. Ongeveer 700 van de gevangenen op afdelingen van de gevangenis in Zaanstad zitten in quarantaine vanwege een corona-uitbraak. Ze moeten op hun afdeling blijven en mogen geen bezoek ontvangen, meldt NA Nieuws. Eén afdeling zit tot overmorgen zelfs in celquarantaine. Dat betekent dat de gevangenen hun cel niet uit mogen, alleen één keer per dag luchten in hun eentje. 37 van de 1000 gevangenen in het justitieel complex Zaanstad zijn positief getest op corona. En een meisje in de Verenigde Staten is gered uit handen van een ontvoerder... dankzij een handgebaar dat ze op de populaire app TikTok had geleerd. Met dat handgebaar kan iemand die in een noodsituatie verkeert dat duidelijk maken. Het meisje van 16 werd dinsdag als vermist opgegeven in de staat North Carolina. Twee dagen later kwam er bij de politie in een andere staat een melding binnen over een meisje in een auto dat in paniek leek en met handgebaren bekend van TikTok een noodsituatie uitbeelde. De politie lokaliseerde de auto, het meisje werd gevonden en de bestuurder van 61 is aangehouden. Het weer vanuit het westen regen, aan zee en in het noorden een krachtige tot harde wind met kans op windstoten. Morgen trekt de meeste regen weg en komt af en toe de zon tevoorschijn, maar er kan nog een bui vallen.